Gert Kluk met het NOS Journaal. In Servië opgepakt. Dat heeft de Servische president Tadic bekendgemaakt. De exacte locatie van de arrestatie is nog onduidelijk. Mladic had een andere identiteit aangenomen. Hij noemde zich Milorad Komadic. Mladic is de laatste voortvluchtige hoofdrolspeler uit de Joegoslavische burgeroorlog van de jaren 90. Hij was de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen en gaf onder meer leiding aan het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De Servische president Tadic is blij met de arrestatie en zei dat alle oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. Hij prees de Servische inlichtingendiensten die er volgens hem alles aan hebben gedaan om Nadic te pakken te krijgen. Nadic is door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor genocide. Het is nog niet duidelijk wanneer de ex-generaal naar het tribunaal in Scheveningen wordt overgebracht. Het gerechtshof in Den Bosch heeft zwemleraar Benno L. in hoge beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Van de rechtbank had hij zeven jaar gekregen. Het OM had in hoger beroep tien jaar geëist. Benno L. is veroordeeld voor het misbruik van tientallen meisjes. Het OM wilde aanvankelijk dat de zwemleraar uit een bos ook TBS kreeg... maar liet zich er door deskundigen van overtuigen dat dat niet nodig is... omdat er nauwelijks kans is op herhaling. Tennister Arantxa Rus heeft op Roland Garros in de tweede ronde voor een verrassing gezorgd... door te winnen van de Belgische Kim Kleisters... De 19-jarige Nederlandse versloeg de nummer 2 van de plaatsingslijst in drie sets. 3-6, 7-5 en 6-1. In de tweede set overleefde de Rus twee matchpoints. Het is voor de Nederlandse de eerste keer dat ze de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalt. Het weer overwegend bewolkt met een enkele bui. Temperatuur van 16 graden aan zee tot 22 landinwaarts. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond in het westen en noorden geregeld buien en kans op onweer. Morgen opnieuw bewolkt met wat buien, dan wordt het 15 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A12, Utrecht-Den Haag, tussen Woerden en Bodegraven, 5 kilometer. Er loopt daar een schaap in de middenberm, de rechterrijstrook is dichtgegooid.